Morgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische president zegt dat Nederland een enorme fout maakt met de maatregelen tegen Israël. Het demissionaire kabinet gaat onder meer de wapenexport beperken. En twee Israëlische ministers mogen Nederland niet meer in. Volgens correspondent Nasra Habib Allah gaat Israël niet direct veel last hebben van die stappen. Dat gaat maar om twee ministers. Het ontbieden van de ambassadeur heeft verder ook geen grote gevolgen. En verder gaat het dan nog om het beperken van die vergunningen voor export van wapens naar Israël. Wat dan precies dat beperken inhoudt, is mij nog niet helemaal duidelijk hoe ver dat dan precies gaat. Maar zo in eerste instantie lijkt het vrij beperkt wat ze hier in Israël van gaan merken. Misschien is Israël wel onder de indruk van president Trump. Hij zei gisteren dat Israël verantwoordelijk is voor de noodhulp in Gaza en dat het duidelijk is dat de mensen daar honger hebben. In New York zijn vier doden gevallen bij een schietpartij. Ook de schutter zelf is dood. De man van 27 begon om zich heen te schieten in een kantoorpand in Manhattan. Daarna pleegde hij waarschijnlijk zelfmoord. De burgemeester van New York leeft mee met de nabestaanden. No words can describe this act of evil. A man who takes the life of others who are innocent. And no words can fill the void that has been left by this tragedy. Our hearts break for the families and friends of the victims. En Sarina Wiegman is feestelijk onthaald in Londen. De bondscoach van het Engelse team werd zondag Europees kampioen. Wiegman mocht daarom met de speelsters op bezoek bij de woning van premier Starmer... waar ze werden toegesproken door de Britse vicepremier. This win is a brilliant advert for sport and will inspire thousands of girls to dream big. I hope we keep investing together and keep growing the game together as the women's game because we don't want to copy the men's game on the women's game. We have our own identity and our own specialty. We've showed that this tournament again and I hope we keep doing that together. Het feest is nog niet voorbij voor de Engelsen. Vandaag is er nog een huldiging met rondrit door Londen. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het noordoosten kunnen pittige buien vallen. Later ook een beetje in Limburg. En het wordt 17 tot maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.